1500 euro openbaar maken. Dat willen GroenLinks en D66, die morgen een initiatiefwetsvoorstel met die strekking indienen. Volgens hen kan door het openbaar maken van donaties worden voorkomen dat personen of bedrijven invloed proberen te kopen. GroenLinks vindt dat volksvertegenwoordigers transparant moeten zijn om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Volgens D66 is Nederland bijna het enige land in Europa waar niet duidelijk is hoe politieke partijen aan hun geld komen. Partijen in de Tweede Kamer hoeven nu alleen donaties van bedrijven van 4500 euro en meer openbaar te maken. Als het aan D66 en GroenLinks ligt, wordt dat 1500 euro en gaat het ook gelden voor giften van personen. Sneeuw en gladheid zorgen hier en daar nog voor problemen. De ANWB meldt dat de A67 van Venlo naar Eindhoven wegens gladheid ter hoogte van Liesel is afgesloten. Het verkeer wordt er omgeleid. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen op Zoom liggen bij Hogerheide bieten op de weg na een ongeluk met een vrachtwagen. Opwerk, opruimingswerkzaamheden wordt, duren waarschijnlijk nog tot 6 uur. En tot die tijd is de weg bij Hogerheide afgesloten. Op de A2 is een vrachtwagen door de middenberm geschoten dus het knooppunt Empel en Kerkdriel. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A17 bij Oud-Gastel kwam een automobilist om het leven nadat zijn auto van de weg was geraakt en tegen een boom was beland. De Van der Hoeven kliniek in Utrecht heeft een medewerkster op non-actief gezet na de ontsnapping van een tbs'er uit de kliniek. De politie onderzoekt of de vrouw iets met de ontsnapping te maken heeft, zegt het ministerie van Justitie. De man ging er in de nacht van vrijdag op zaterdag vandoor en werd enkele uren later weer opgepakt. TBS'ers die er vandoor gaan doen dat meestal tijdens hun verlof. Het is de afgelopen vijf jaar maar één keer gebeurd dat een TBS'er uit een kliniek ontsnapte.